Uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. BBC-presentator Jimmy Savile vergreep zich niet alleen aan honderden kinderen... maar ook aan patiënten, medewerkers en bezoekers van 28 ziekenhuizen. Ook zou hij seks hebben gehad met lijken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse ministerie van Volksgezondheid. Savile kwam op onaangekondigde tijdstippen het personeel van de ziekenhuizen helpen... onder meer bij het wassen van patiënten. Hij kon zijn gang gaan doordat klachten niet goed, goed Werde werden afgehandeld. De populaire presentator van Top of the Pops stierf in 2011, een jaar voordat een documentaire werd uitgezonden waarin het seksueel misbruik voor het eerst werd gemeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft Rusland een ultimatum gesteld. Hij stelt dat Rusland binnen een paar uur moet beginnen met het ontwapenen van de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Morgen loopt in de regio's Donetsk en Lugansk een tijdelijk staakt het vuren af van de Oekraïense president Poroshenko. Dat bestand is een aantal keren geschonken. Oh, Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A13, Haag richting Rotterdam, staat tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 7 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht.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 U kunt luisteren via de kabel naar eh, ZFM via 104.5, in de ether via 106.9 en via het internet op zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Ik heb begrepen dat we trouwens een eh, storing hebben op het eh, internet. Want uit diverse delen van het land krijg ik de mededeling... geen beeld, geen geluid, ik hoop dat we daar even wat aan kunnen doen. We beginnen met de London Beat en daarna Bruce the Boss. Veel plezier deze twee uur. kwam eh, van het album Born in the USA van 1984. Bruce the Boss Springsteen, Dancing in the Dark. Hij was trouwens eh, dit weekend in Nederland bij het CHIO. Want zijn dochter die reed daar op het paard. Jawel, hij was er niet om op te treden in ieder geval. En we begonnen met eh, de London Beat. I've Been Thinking About You uit 1990. Niet helemaal onze doelgroep natuurlijk, maar 1990. Toen was Jimmy Helms, die ook meezong... Die was natuurlijk al jaren bezig. Vandaar. Dus, oké. Gaan we naar de Lights, Naar een album For God's Sake.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 grote hits voor The Child Heights. For God's sake, give more power to the people. And have you seen her? Jawel. Dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 26 juni 1964. En we draaien de, binnen, de nieuwe binnenkomers. Er waren er maar twee, maar dat zijn ook namen. En de tweede is een knijter van een wereldhit geworden. Maar eerst de laatste nieuwe binnenkomer. Die komt uit de film Kissin' Cousins... en is de titelsong nieuw op 33, Elvis Presley. Kissing cousins, kissing's allowed, cause we're proud to be cousins. What's a little teasing, hugging and a squeezing between us cousins? Oh, it's so great to be one big family, and we show it, yes, we show it. You see, we never feel we're a folks all know it. Yes, they know it. Cousins, kissing cousins. What if we wrestle and we mess up? We're just cousins. Cousins, kissing cousins. daarom stond, eh, eh, daar stond Elvis dan ook omkend. Zijn korte liedjes, ook deze was eh, behoorlijk aan de korte kant. Kissin' Cousins, nieuw op 33, op 26 juni 1964. En de tweede en laatste nieuwe binnenkomer, die kwam twee plaatsen hoger binnen. En die hoef ik eigenlijk alleen maar aan te kondigen met The Animals. opvallend binnen in de hitparade op nummer 31... maar is daarna aan een wereldreis begonnen die tot eh, grote hoogte heeft geleid... en nog altijd doorduurt. The Animals, House of the Rising Sun. Oh, Bernadine tell by the dimple in your chin. You're in beautiful shape for the shape you're in, and I'm in shape for Bernadine. Oh, Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. When you wander into my dreams at night, your remarkable form is a pure delight. I go, go, go Bernadine. Bernadine, oh Bernadine. You're a little bit like every girl I've ever seen. All your separate parts are not unknown, but the way you assemble them's all your own, all yours and mine, dear Bernadine. Oh, Bernadine. Say you wait for me out by the rocket base, and we both blast off into outer space at oh, oh, oh, oh, Bernadine. Bernadine, oh, Bernadine. Come away with me now in my rocket propelled machine. We'll come home by the way of a driving spa, just a little this side of Shangri La. And there I'll stay with Bernadine. There I'll stay with Bernadine. There I'll stay with Bernadine. Pat Boone was dit met Bernadine. En dat was ook weer een titelsong van een gelijknamige film. Gaan we toen naar eh, de eh, Pointer Sisters uit 1984. Het trio Ruth, Anita en June Pointer. Zij hadden een hit waarmee de Girls Aloud in 2003 ook een hit mee hadden. Zij het iets wat in een eh, steviger uitvoering. Maar de Jump, van, Jump from My Love van de Pointer Sisters was in 1984 het origineel. Heel niet slecht, de Pointer Sisters met eh, Jump For My Love. Maar ik moet eerlijk zeggen, de uitvoering van Girls Aloud vind ik toch even een tikkie beter. Misschien omdat die nog veel steviger was. Goed, we gaan luisteren naar de herkenningstune van Radio Noordzee. En die is geschreven door eh, Les Reed en uitgevoerd door Les Mets Orkest. Man of Action. het orkest van Les Reed... en de herkenningstune van Radio North Sea tot en met 1974. Uh, eh, verleden week, donderdag, uh, overleed Jerry Goffin. Hij werd 75 eh, jaar en hij is natuurlijk wereldberoemd... vanwege die honderden fantastische composities... die hij samen met onder andere Carole King maakte... maar ook met Russ Titleman. We gaan er drie achter elkaar draaien. De Hollies met Yes I Will... Die schreef hij samen met Russ Titleman. En de andere twee schreef hij samen met Carol King. De, de Little Eve met The Locomotion en de Beatles met Chains. Yes, I will. Yes, I will. I'll be true. tell me my baby's got me locked up in chains. klein standbeeldje gebouwd voor eh, Jerry Goffin... die verleden week op 75-jarige leeftijd mm, op 19 juni dus overleed. Drie nummers. De eh, Beatles net met Chains van hun debuutalbum uit 1963. Daarvoor Little Eve met uh, The Locomotion uit 1962. En als eerste draaiden we The Hollies met Yes I Will uit 1965. En dan gaan we nu even luisteren naar een, uh, een zenuweleier. Hij heet ook wel The King of the Swingers... Louis Prima and Buenos Aires, senorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, we will go walking. Where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger. While I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Aires, Senorino, kiss me goodnight. Aires, Senorino. Kiss me goodnight, but do rip do that do rip but bone a body bone but do the bottle bone uh, bone say it San Gino bone say it It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper bone say uh, with that old moon above the Mediterranean Sea. Mm, in the morning, San Gino, we'll go walking lights the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring. while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Mm, senorina, kiss me goodnight. Buonasera eh, uit 1958 van eh, Louis Prima. Ik word zo moe van die man, hè. zo druk. <laughs> Ehm, we gaan even naar de tip van Willem. Hij is niet misselijk deze keer. Komt uit 1988 van de LP Diesel and Dust... van de Australische groep Midnight Oil. Een politiek geëngageerde groep, mag je wel zeggen. Eh, zij bespraken in dit nummer, nou bezongen eigenlijk min of meer en bespeelden... de positie van die aboriginals, Bads Are Burning... heerlijk. Dat was de tip van Willem Beds Are Burning van Midnight Oil uit 1988. Wat een geweldig nummer. Uh, over geweldig nummer gesproken. iets rustiger uit 1970 van het album eh, Déjà Vu. Gecomponeerd door eh, Graham Nash. En het gaat over zijn relatie met eh, Joni Mitchell. Hier zijn Crosby, Stills, Nash Young en Our House. light the fire. Place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom. Julie, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom. Julie, poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain. Stabbed her with my knife. Hang down your head, tongue. Julie, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom. Julie, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Well, now. your head and cry. Oh boy, well, hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die. Well, now, boy, hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die. This time tomorrow reckon where I'll be down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. Oh, well, now, boy, hang down your head, Tom. bound to die. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die. Het Kingston Trio, en dat was 1958. Nummer 1 in heel veel landen en er zijn 6 miljoen exemplaren van verkocht. Dus een grote hit, zou je kunnen zeggen, met Tom Dooley. De laatste vocale voor het nieuws van drie uur met uh, Procol Harum. Niet de opvolger van A Wider Shade of Pale, maar weer daarna... Een paar daarna, zou ik maar zeggen. Shine on Brightly. Tot zometeen na het nieuws en de berichten. Ja, eh, dat, ga je dan, dat ga je dus niet waarmaken, hè? Shine on Brightly, zei ik. Het wordt dus gewoon eventjes By the Shade of Tot zo.